De IND behandelt hun zaken weer net als andere asielaanvragen... en mag die dus ook afwijzen. Drie maanden geleden maakte staatssecretaris Van den Burg bekend... dat gevluchte Russen sowieso mochten blijven... om te voorkomen dat ze zouden worden vervolgd. Maar volgens Van den Burg is de situatie veranderd... nu Rusland bekend heeft gemaakt dat de mobilisatie is afgerond. Dienstplichtige Russen die zijn gedeserteerd of dienstweigeren... mogen voorlopig wel blijven. Driekwart van de Nederlanders denkt dat de polarisatie in de maatschappij toeneemt. Een ruime meerderheid is daar bezorgd over. Dat staat in een nieuw rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Mensen storen zich aan de verslechterde omgangsvormen en een verharding in het politieke en publieke debat. Opvallend is dat volgens het SCP niet is aangetoond dat de polarisatie daadwerkelijk toeneemt. Respondenten gaven ook aan dat ze vaak discussies met vrienden, familie en collega's over lastige kwesties uit de weg gaan om conflicten te vermijden. Er is binnen één dag 30.000 euro opgehaald voor de uitvaart van drie slachtoffers van een verkeersongeluk. Maandagochtend op tweede kerstdag botsten in Rotterdam twee auto's frontaal op elkaar. In een van de auto's zaten een man en een vrouw en een zevenjarige dochter. Ze kwamen alle drie om het leven. De bestuurder van de andere auto bleek onder invloed te zijn tijdens het ongeluk. Hij is aangehouden. Een familielid van de slachtoffers begon de inzamelingsactie afgelopen ochtend... toen ze hoorden dat de drie geen uitvaartverzekering hadden. In de avond was het doelbedrag al behaald. Het weer. Vannacht koelt het nauwelijks af en de valt zo nu en dan een buitje.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 Als deze sneeuw valt, sneeuw valt, sneeuw valt, dan ben ik Praat. fijne dagen en een voorzitter.